een Klomp met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Egypte afgezwakt. Sinds vorige week was er een negatief reisadvies voor het vliegveld van de badplaats Sharm el-Sheikh. Naar andere vliegvelden mocht wel worden gevlogen. Nu adviseert het ministerie om alleen van en naar Egyptische luchthavens te vliegen... als de vliegmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen neemt. In Steenbergen in Brabant is opnieuw een vergadering aan de gang over de opvang van asielzoekers. Omdat de vorige bijeenkomst uit de hand liep, mogen nu alleen mensen die zich hebben aangemeld er naartoe. Er is plek voor 120 mensen. Tientallen betogers hebben zich met spandoeken voor het gemeentehuis verzameld om te demonstreren tegen het AZC. Ook zijn er tientallen agenten aanwezig om te voorkomen dat de situatie opnieuw uit de hand loopt. En de overheid gaat teams inzetten om gemeentes te beschermen als inwoners in opstand komen tegen de komst van asielzoekerscentra. Minister Plasterk zet ondersteuningsteams op die ook gaan helpen met de organisatie van informatieavonden. Plasterk reageert ermee op incidenten in een aantal gemeenten vanwege de komst van vluchtelingen. Sommige burgemeesters en raadsleden hebben dreigbrieven ontvangen en raadsvergaderingen in onder meer Steenbergen dus en Purmerend liepen uit de hand. Het dodental van de schietpartij in Jordanië is opgelopen tot vijf. Ook zijn er nog eens zeven gewonden. Een Jordaanse politieman opende vanmiddag het vuur bij een trainingscentrum voor de politie in de buurt van de hoofdstad Amman. De doden zijn twee Amerikanen en een Zuid-Afrikaan die als trainer werkte in Jordanië. Daarnaast is een Jordaanse tolk om het leven gekomen. De schutter is door Jordaanse veiligheidstroepen doodgeschoten. Het weer nog bewolkt en hier en daar wat regen. Dwaait flink bij ongeveer 13 graden. Vannacht droger, maar het blijft bewolkt. Morgen minder wind en het is opnieuw grijs en miserig bij ongeveer 14 graden.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 avond al te samen. Maandagavond 9 november, 21 uur geweest. De hoogste tijd voor CFM Cinema. Filmmuziek en nog veel meer. Samengesteld en gepresenteerd door Auke Beuving. Terug van weg geweest, zo gezegd. Ja, mooie films het eerste uur. Uh, schrik niet, toen was geluk heel gewoon. Daar zat een prachtige soundtrack bij met allemaal Hollandse pop. Ik kenst al ooit veel Collins, hoe is het mogelijk? En Almost Famous, dat zijn de films de eerste uur. En natuurlijk westernmuziek. muziek. En we beginnen natuurlijk met de hit van de maand. En dat is deze maand een hele mooie. En ik moet bekennen dat ik hem wel eens vaker gedraaid heb film Snow White en de Huntsman. En dat is Florence and the Machine, Bread of Life. Komt-ie. Mooi om te openen. Florence and the Machine, Bread of Life uit de film Snow White and the Huntsman, film uit 2012. Zeer de moeite waard. Florence and the Machine zijn binnenkort in Nederland. 10 december om precies zijn in Ziggo Dome Amsterdam. Als je ze mooi vindt. Misschien zijn er wel kaartjes, ik weet het niet. Maar zeker de moeite waard. En als we dan toch aan het knallen zijn... dan is dit melodietje volgens mij iedere dag in de reclame wel te horen. Eh, een of andere automerk, Avinci.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 uit de autoreclame van Volvo natuurlijk. En als je denkt, wie hing daar zo mooi bij Audra mee? Ik weet eigenlijk niet of ze tegenwoordig verbeld wordt op eh, de cd'tjes. Ja, het zal haast wel toch. Zo'n prachtige stem. Zo'n geweldig uithaal. Feeling good gesproken. Ja, vandaag iets minder met al die regen natuurlijk. Als je buiten liep en je kreeg al die regen over je heen... dan moet je toch echt wel weer aan wennen aan dat herfstweer. Echt herfstweer nu. Eh, de hoogste tijd voor iets liefelijks. Miss You Love, Maria Mena. Je weet hoe haar broertje heet, Die heet Tony. Zij zijn vernoemd naar de sterren uit eh, de West Side Story, Maria en Tony. Miss You Love, Maria Mena. I've run out of complicated theories, so now I'm taking back my words. I'm preparing for the breakdown. Your t shirt's lost its smell of you, and the bathroom's still a mess. Remind me why we decided this was for the best. Because I miss you. touch as often as I can. My goal is to reach your hands any day now. Please don't blame me for trying to fix this one last time. I have a hard time as it is. tijd voor de eerste film. En dat is een film... Toen was Geluk heel gewoon een tijd geleden gemaakt. dacht 2014 of zo. Het verhaal is bekend, televisieverhaal met een eh, buschauffeur en iemand die in de riolen kruipt. En daar is eh, een speelfilm van gemaakt. En daar hadden ze ooit een, eh, cd bijgevoegd met allerlei muziek om een tijdsbeeld te schetsen. En daar staan een paar hele fraaie bands op. Onder andere Focus met Tommy. grijs verleden. En eh, eh, daar staat op deze film, eh, ja, tijdsbeeld zit ook deze. 100 Years van Joey Dicer. Volgens mij enige hit ooit. The other day I felt so young. But now you may If you turn round, look what you've done. You will see my eyes, you will see my tears. My friends are. Still I love you, hear my song. You disappeared without goodbye, knowing so well you'd made me cry. But troubles you could never face so you just left an empty place. My friends all say, Don't cry too long. There is another. naar de soundtrack. Toen was geluk heel gewoon. Het tijdsbeeld van de 70 jaren, denk ik zo'n beetje. Ik had het net al over focus. En als je het over focus hebt, heb je het natuurlijk over Thijs van Leer. Eh, zang, fluit, toetsen, Jan Akkerman, gitaar, Bert Ruiter, basgitaar, Pierre van der Linden, drums. En dit is natuurlijk wel de hele bekende van hen. Het jodelnummer, Sylvia. je deze klank hoort, dan ga je eigenlijk weer denken van eh, eh, de top 2000, november. Dan eh, word je weer overspoeld met dit soort muziek natuurlijk. Alhoewel, focus is en blijft mooi natuurlijk. En dit was allemaal uit de soundtrack. Toen was geluk heel gewoon. Gaan we over naar de volgende soundtrack. En daar past eigenlijk ook die top 2000 wel weer bij. Ik weet niet of je er nog in mag, want ik zag in De Wereld Draait Door... dat Phil Collins toch een beetje verguisd werd. Dit is uit de film Against All Odds. Julie. Al All 1984. Terry Broken, een voetbalspeler die zijn beste tijd gehad lijkt te hebben... heeft geld nodig. Hij, heeft besluit, hij besluit een opdracht aan te nemen van zijn duistere vriend Jake Wise... en het gaat, hij gaat daarvoor op zoek naar dienstvriendin Jessie... die zich in Mexico zou bevinden. Zij stevigste de dochter van de, de rijke landeigenaar die het team van Terry in bezit heeft. Nou, het is ook nog een romantische film. Maar ik zag tot mijn verbazing dat een van mijn favoriete groepen... er ook een eh, nummertje op heeft staan. Kid Creole en de Coconuts. My Male Curiosity. Dit Trio is altijd een belevenis. En dat wordt zeker mede bepaald door de Coconuts natuurlijk. Ik begreep dat ze onlangs nog in Haarlem gestaan hadden. En eh, wat ik me altijd kan herinneren is dat ze het optreden heel vaak begint met dit nummer. dacht ik. Ik weet eigenlijk niet of ze dit ook in Haarlem gespeeld hebben. Ik dacht dat ze oktober of september er waren. kom ik daar nou bij eigenlijk? Ja, omdat ik toch een zwak voor heb blijkbaar. de eh, film Almost Famous, film uit 2000, een muziekfilm. Er zit mooie muziek in, onder andere Cat Stevens, The Wind. Wat rustiger. I listen to the wind, to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never. I never wanted water once, and never, never, never. listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. i swam upon the devil's lake, but never, never, never, never, I'll never make the same mistake. never, never, en eh, er staat nog veel meer mooie muziek op eh, deze soundtrack van Almost Famous, het verhaal. Almost Famous is een Amerikaans dramafilm 2000 geschreven door en onder regie van Cameron Crowe. Het verhaal speelt zich af in de Californische stad San Diego in het jaar 1973, midden in de tijd van de rock'n'roll. De 15-jarige journalist William Miller werkt voor de Rolling Stone en moet een artikel schrijven over de nieuwe band Stillwater. Als journalist voor Rolling Stone Magazine mag hij mee op tournee met die band. Nou, daar gaat de film over.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 Famous. En daar staat ook een hele grappig nummer op. Thunderclap Newman, Something in the Air. Club Newman, dat klinkt toch echt eh, heel oud. maar toch wel bijzonder. Leuk weer eens om dat terug te horen. Ja, ik zie dat het de hoogste tijd is voor wat westernmuziek. Nou, laten we dat dan doen. Eh, eh, Piero Piccioni van de cd Western Quartet. Een cd 2001. Er staat mooie muziek op. De main title. Ja, we zijn eh, bezig met de westernmuziek. Eh, dat is eh, deze keer Piero Piccioni van de CD Western Quartet. En daar staat onder andere ook dit nummertje op. Titoli. mooie klanken. Een beetje jazzy-achtig. Eh, ja, als je die westerne muziek hoort, eh, zie je die droge woestijn, de woestijngebieden waar die cowboys doortrekken, die bergen. Daar krijg ik altijd dorst van. Dus een glaasje fris of een glaasje bier, heerlijk. Eh, Louis Bacalov is ook een hele bekende componist uit het Italiaanse front. Veel van zijn muziek is ook gebruikt in de Quentin Tarantino films. En dit is Il Preso del Patre. Louis Bakelov uit uh, de film twee, uh, eh, 1992. Eh, dus van nog mee. Catro Fiori Perrieni. Morricone. En daar draai ik uit de film Le Ruffian. Dat is overigens geen western, maar meer een thriller. Het nummer Western. Fateless. Een oorlogsfilm. Er staan wat meer oorlogsfilms op het repertoire, tweede uur. Ja, het zit er alweer op, het eerste uur van uh, Cinema. Ik hoop dat je met veel plezier geluisterd hebt. Veel pop, op het laatste wat western muziek.